Levi van Eck met het NOS-journaal. President Biden reist morgen af naar Buffalo... waar een 18-jarige man zaterdag een aanslag pleegde bij een supermarkt. Daarbij kwamen 10 mensen om het leven, voornamelijk zwarte Amerikanen. Biden gaat praten met families van de slachtoffers. Eerder noemde hij de schietpartij al gruwelijk. Voor de aanslag in Buffalo had de schutter een racistisch manifest online gezet... waarin hij schreef dat hij zoveel mogelijk zwarte mensen wilde neerschieten... Volgens een anonieme politiefunctionaris dreigde de schutter vorig jaar nog met een schietpartij op zijn middelbare school. Bij een steekpartij in Hilversum is gisteravond iemand om het leven gekomen. De politie heeft de man aangehouden als verdachte. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Hulpverleners hebben het slachtoffer nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Wat de aanleiding was van de steekpartij in Hilversum is niet bekend. Na Finland wil ook Zweden lid worden van de NAVO. De sociaal-democratische regeringspartij is voor toetreding tot het bondgenootschap... waardoor er een meerderheid is in het parlement. De officiële aanvraag voor een lidmaatschap wordt binnen enkele dagen verwacht. Om lid te worden moeten alle NAVO-landen ermee instemmen. Alleen Turkije heeft bezwaren... omdat Finland en Zweden onderdak bieden aan Koerdische organisaties. NAVO-baas Stoltenberg zegt dat de NAVO er alles aan zal doen... om toetreding zo snel mogelijk te regelen. In de Chinese miljoenenstad Shanghai worden de coronaregels na zes weken geleidelijk versoepeld. De loco-burgemeester heeft aangekondigd dat onder meer supermarkten, winkelcentra en restaurants vanaf vandaag stapsgewijs weer open kunnen. Sinds begin april kampt de stad met een corona-uitbraak. China houdt er een streng zero-covid-beleid op na. Miljoenen mensen zitten vanwege de maatregelen gedwongen thuis. Het weer in het zuiden kan wat regen vallen. Verder is het droog bij een graad of 12. De komende dag zon en wolken en smiddags in het oosten kans op een onweersbui.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 Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me? Cause y'all didn't have no kids Didn't share no mutual friends you told me that you turned trick when y'all broke up and I get sick. What you gonna do when you can't say no? And I feel feeling stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? And I feel I stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back?